Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Reclassering Nederland erkent dat er veel misgaat... bij het voorspellen van de kans dat gevangenen na hun straf opnieuw in de fout gaan. Directeur Westerik zei bij Nieuwsuur dat de reclassering een inhaalslag moet maken... bij het gebruiken van algoritmes. Gisteren bleek dat de rekenmodellen de recidivekans 1 op de 5 keer verkeerd voorspellen. Zo'n voorspelling weegt zwaar bij het besluit om een gevangene vrij te laten of langer vast te houden. Westerik noemt het rapport heel confronterend en zegt dat de rekenmodellen voorlopig niet meer worden gebruikt. De EU wil vaart maken met het versterken van de interne markt... om sterker te staan tegenover de VS en China. Als dat niet meteen met alle 27 lidstaten lukt... dan wil de Europese Commissie met een kleinere groep beginnen. Nederland wil wel meedoen aan zo'n kopgroep. Het plan is besproken op een informele top. Een van de ideeën is om regels in alle EU-landen gelijk te trekken... waardoor het voor bedrijven makkelijker wordt om in andere landen te investeren. De verkiezingen in Bangladesh zijn gewonnen door de nationalistische partij, de BNP. Die kreeg meer stemmen dan de grootste concurrent, een streng islamitische partij. BNP-leider Tariq Rahman wordt waarschijnlijk de nieuwe premier. Zijn moeder, Khaleda Zia, was eerder al premier van Bangladesh. Het waren de eerste verkiezingen na de val van premier Sheikh Hasina... die vorig jaar na massale protesten het land ontvluchtte. Haar partij mocht niet meedoen aan de verkiezingen. Een manuscript van Jan Wolkers heeft op een veiling in IJsselstein 1900 euro opgeleverd. Het gaat om een ruwe versie van de roman De Walgvogel uit 1974. Er komen weinig manuscripten van Wolkers op de markt. Het verhaal ging dat de schrijvers ze verbranden, Maar dat werd in zijn biografie ontkracht.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 she belongs 被注定。 Got her feel it. This is a woman inside. falling time. We're serious.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 Flash de retour.